7 uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Mijneet heeft gepleegd. De democratische presidentskandidaten eh, zei in oktober tegen het congres... dat ze als minister van Buitenlandse Zaken... geen staatsgeheimen via haar privémail verstuurde. Maar de FBI concludeerde vorige week dat ze dat wel deed. De e-mailkwestie achtervolgt Clinton al langer. Rotterdamse agenten hebben gisteravond opnieuw hun pistool getrokken vanwege een nepwapen. Agenten schoten in het centrum bijna een jongen van 15 neer, omdat ze dachten dat hij een echt pistool bij zich had. Bij zijn arrestatie bleek het om een nepwapen te gaan. Zondag loste een agent in Rotterdam een waarschuwingsschot... toen jongeren met een niet van echt te onderscheiden neppistool rondliepen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds zit Italië nog jaren in een economische crisis. Het IMF heeft de verwachtingen voor de derde economie in de eurozone naar beneden bijgesteld. Vanwege de grote gevolgen die de brexit lijkt te hebben voor Italiaanse banken. In een rapport schrijft het IMF dat de Italiaanse overheid enorme uitdagingen tegemoet gaat. In de rechtbank in de Amerikaanse staat Michigan heeft een gevangene twee gerechtsdeurwaarders doodgeschoten. Twee mensen raakten gewond. De 45-jarige gevangene had een wapen van een agent bemachtigd, schoot om zich heen en probeerde het gebouw uit te vluchten. Vervolgens werd hij zelf doodgeschoten door agenten. De iPhone-versie van het nieuwe populaire spel Pokémon Go brengt de privacy van gebruikers mogelijk in gevaar. Gebruikers kunnen inloggen via hun Google-account om hun voortgang in het spel bij te houden. De ontwikkelaar van het spel krijgt daarmee volledige toegang tot de gegevens van de gebruiker. Het bedrijf achter het spel belooft het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag vandaag... met zon, stapelwolken en buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen en donderdag blijven hetzelfde, maar het is wel iets frisser. Dit was het DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is te merken dat de vakantie begonnen is, want het is wat minder druk dan anders. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht wel behoorlijk wat vertraging. Tussen Beest en Knopend Everdingen 5 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Knopend Burgerveen 5 kilometer. Daar liggen, liggen stukken band op de weg. Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere Stad en Muidenberg 7 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht West 5 kilometer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 hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 the night.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 you Baby, and me.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 106.9 ZFN FM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.